Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De aanpakt toont volgens Pieter van Vollehoven aan dat de instantie een potje maakt van het toezicht op eten. Van Vollehoven is nu voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij zegt in het AD dat hij vindt dat de NVWA alle codes moet publiceren van eieren waar het antiluizenmiddel mogelijk in zit. Nu zijn alleen de codes bekend van eieren die zeker besmet zijn. Het Braziliaanse parlement stemt niet in met het corruptieonderzoek naar president Michel Temer. Daardoor wordt hij voorlopig niet vervolgd en kan hij aanblijven als president. De Braziliaanse justitie mocht het onderzoek alleen doorzetten als twee derde van de parlementariërs dat zou steunen. En dat is niet gebeurd. Temer werd in juni aangeklaagd voor corruptie en witwassen. Het plegen van euthanasie wordt steeds gangbaarder, dat schrijven Nederlandse onderzoekers. In 1990 kwam ruim 1,5 procent van de patiënten om door euthanasie. In 2015 was dat 4,5 procent. Euthanasie is in 2002 gelegaliseerd. Daarvoor werd ook al euthanasie gepleegd, maar toen was het nog niet bij wet geregeld. De meeste patiënten die euthanasie hebben laten plegen waren ernstig ziek. De snelle stijging van huurprijzen in de Randstad lijkt voorbij. Dat blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius. In gebieden en steden buiten de Randstad stijgen de huurden daarentegen nu veel harder. Landelijk stegen de prijzen afgelopen jaar met 10%. In de Randstad was dat nog geen 5%. Buiten de Randstad ging het veel harder. In Groningen en Flevoland schoten de huren zelfs met 17 en 23% omhoog. Pararius verwacht dat de huren in de vrije sector de komende jaren blijven stijgen vanwege de krapte op de woningmarkt. Het weer dan nog. Lokaal valt er nog een enkele bui. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het oosten weg en klaart het op. Wel gaat het flink waaien. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.